Kees Groot met het NOS-journaal. Noord-Korea dreigt met een militaire aanval op de VS als het verder door de Amerikanen wordt uitgedaagd. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia riskeert de VS een kernwapenaanval als er tekenen van agressie komen van de Amerikaanse marineschepen die onderweg zijn naar het Koreaanse schiereiland. President Trump zei in een tweet dat Noord-Korea moeilijkheden zoekt en dat hij het regime in Pyongyang met of zonder hulp van China zal dwingen te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens. Het saneren van de gesloten fosforfabriek Termfos in Vlissingen gaat minstens 91 miljoen euro extra kosten, bovenop de 41 miljoen die er al aan uitgegeven is. Dat meldt Omroep Zeeland. Het terrein had eigenlijk al een jaar geleden schoon moeten zijn, maar het verwerken van het zeer brandbare fosfor verloopt moeizaam. Er moet 24 uur per dag brandweer aanwezig zijn en dat kost de provincie alleen al 700.000 euro per maand. Het is nog niet duidelijk wie de extra miljoenen moet gaan betalen. De provincie hoopt op steun van het Rijk en Europa, maar die hebben tot nu toe gezegd niet mee te betalen. Een acht maanden oude baby in Groot-Brittannië mag niet met allerlei medische ingrepen in leven worden gehouden. Dat heeft de rechter bepaald. Het kind heeft ernstige afwijkingen aan de spieren en hersenen die steeds erger worden. De ouders willen doorbehandelen, de artsen zijn tegen. Volgens de rechter mag alleen nog palliatieve zorg worden verleend zodat het kind overlijdt. Twee losgebroken antilopes zijn in de buurt van Hunsel in Limburg door een jager doodgeschoten. De dieren waren ontsnapt van een boerderij, schrijft 1 Limburg. Het verkeer op de nabijgelegen A2 werd enige tijd stilgelegd om ongelukken te voorkomen. Het ging om eland-antilopes. Die kunnen bijna 3,5 meter lang en 1,80 meter hoog worden. De zwaarste exemplaren wegen bijna 1000 kilo. Het weer, vanavond toenemende bewolking, morgen bewolkt en vanuit het noorden regen. In het zuiden blijft het nog lang droog en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Op veel plaatsen begint de avondspits in de Randstad nu snel te verdwijnen. Nog een paar uitzonderingen. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het druk. Tussen knoop het Ipenburg en Zoeterwoude-dorp rijdt het langzaam. En richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug nog 11 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen knoop het Everdingen en Lexmond. Nog zeker een kwartier vertraging.